De Russische president Medvedev heeft dat gezegd aan de vooravond van het bezoek van president Obama aan Rusland. Het Schild moet Amerika beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Iran en Noord-Korea. Rusland ziet zo'n schild in Europa als een bedreiging en met VDF eist nu een compromis. De Amerikaanse president is van maandag tot en met woensdag in Rusland. Er wordt onder meer gesproken over het terugdringen van kernwapens. In het oosten van Afghanistan zijn 16 Afghaanse VN-medewerkers gekidnapt. De 16 waren bezig met het ruimen van mijnen. Het is nog onduidelijk wie de kidnappers zijn. De politie in het gebied heeft kritiek op de VN. Die zou de politie niet hebben gewaarschuwd dat er mijnenruimers aan het werk waren. Het gebeurt in Afghanistan geregeld dat mijnenruimers door militante groeperingen worden overvallen. Bij een bomaanslag in het zuiden van de Filipijnen zijn zeker vijf mensen gedood en 35 gewond geraakt. Volgens het Filipijnse regeringsleger zat de bom verborgen in een eetstalletje dicht bij een kathedraal. Op het moment van de aanslag passeerde een truck van het leger. Vijf militairen raakten gewond. De aanslag zou het werk zijn van het Moro-Islamitisch Bevrijdingsleger... dat al meer dan 30 jaar strijdt voor een onafhankelijke islamitische staat in het zuiden van de Filipijnen. In de IJssel bij Deventer wordt verder gezocht naar een jongen van 19. Hij was gisteravond voor de lol van de spoorbrug gesprongen. Zijn vrienden sloegen alarm toen hij niet boven water kwam. Duikers hebben gisteravond in de IJssel gezocht tot het donker werd, maar dat had geen resultaat. Het weer, eerst flink wat zonder in de loop van de dag meer bewolking en enkele stevige regen- en onweersbuien.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 En klassiek omdat het werd gespeeld door het klassieke Kronos Quartet, in 1973 in het Amerikaanse Seattle opgericht. Het kwartet, bestaande uit eerste viool, tweede viool, viola gamba en een cello, manifesteert zich niet alleen in de klassieke muziek maar ook andere muziekvormen, zoals de jazz. Voor deze gelegenheid werd het kwartet versterkt met een contrabas en drums. Ik ga het nu even omdraaien. Een klassiek lied, vertolkt door een jazzaccordeonist. Luister naar het mooie Caruso, gespeeld door Richard Galliano. Dat was de Jazz City Blues. Gespeeld door een combo onder leiding van de sorry, Amerikaanse good oldie trompetist Conte Candoli. Ik draaide dit niet alleen vanwege de mooie strakke swing, maar vooral als eerbetoon aan al die zandvoerders die de laatste tijd allerlei jazz-evenementen organiseren en daarmee Zandvoort weer laten meetellen in de wereld van Nederlandse jazzpodia. Bravissimo. Tien dagen geleden liet ik vanuit Hotel Hoogland horen welke mooie jazz-cd's ik had gekocht tijdens de uitverkoop van de openbare bibliotheek in Haarlem. Een van de cd's was van jazzzangeres Helen Merrill en prompt bereikte mij het verzoek daar nog wat van te laten horen. Vorige keer draaide ik You'd Be So Nice To Come Home To. Ditmaal koos ik voor de Mel Tormé compositie Born To Be Blue. Een prachtige ballad waarin Helen Merrill wordt begeleid door onder andere Clifford Brown op trompet en Jimmy Jones op piano. to live in clover. But they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen. Cause I was born to be blue. and there's a yellow moon above me. They say there's moonbeams I should view, but moonbeams being gold is something I can't behold. Cause I was born to be blue. when I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world. last hour. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for because I was born to be blue. and that alone is more than I was created for. Cause I was born to. Dat was Aquila's Coisas Todas, ofwel All Those Things. Afkomstig van de Bossa Nova CD van jazzgitarist John Pizzarelli. Met als speciale solist de pianist Cesar Camargo Mariano. Ook gekocht in de uitverkoop van de Haamse Biep. Twee weken geleden draaide collega-presentator Hans Sandberger nogal wat vibrafonisten omdat ik toen die fabuleuze Gary Burton niet heb gehoord, heb ik hem voor vandaag meegenomen. Samen met onder andere gitarist Pat Metheny speelt Gary Burton hier Tempos Feliz, ofwel Happy Times. know too well that I'm just wasting precious time in thinking such a thing could be that you could ever care for me. I'm sure you hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same I'm not entirely to blame, cause you'd be so easy to love, so easy to idolize all others above, so worth the year well to keep every home fire burning for. And we'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me cause you oh, so easy to love. You'd be, you'd be so easy to love, easy to idolize. Oh. oh so swell to keep every home fire burning for. And we'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see, you can't see your future you'd be oh so you'd be so easy to love. Dat was die lekkere song van Cole Porter, Easy to Love. Geschreven voor de uit 1936 daterende film Born to Dance. Prachtig gezongen door de in Italië geboren jazzzangeres Roberta Gambarini, die in 1998 naar Amerika verhuisde om internationaal door te breken. Ze trad al op met tal van jazzgrootheden en bracht in 2006 haar debuutalbum Easy to Love uit, waarvan zij zojuist de titelsong zong, met een fraai a cappello intro. En laat ik dan maar meteen een vocaal verzoekje inwilligen om weer eens wat te draaien van showman en jazzzanger Sammy Davis Jr. Een zanger met een strot. Sammy Davis Jr. met The Lady is a Tramp. I've the wine and the dined on the mulligan stew. Never wish for turkey as I hitched and the hiked and the drifted too. From Maine to Albuquerque. alas, I missed the Beaux-Arts ball. What is twice as sad? I was never at a party where they honored Noel Cad. But her social circles spin too fast for me. Her whole bohemia is the place I want to be. She gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater but never comes late. She'll never bother with someone she hates. That's why the lady is a tramp. is divine. She digs the ball games and the bleachers are. Thank you. Dat was de Gypsy Queen van Gabor Tsabo. Maar ik denk dat velen niet weten welk orkest we hoorden met al die trommeltjes. Het was de big band van Kaan Bezi, die we ook af en toe zo hoorden pingelen op de piano. Maar de band werd geleid door Oliver Nelson en de fluitsolo was van Hubert Loves. Heel apart. Nog maar weer even een fluitist, een hele beroemde, Herbie Mann met een nummer afkomstig van zijn album Today uit 1965. Hubby Man in Don't Say I Didn't Tell You So.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 up my care and woe. Here I go, singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet and so is he. Bye bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see, boy, you're alive. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Bye Bye Blackbird is toch een evergreen jazz. Maar ik denk dat velen van jullie nog nooit zo'n uitzonderlijke versie ervan hebben gehoord. Zoals eh, net gezongen door het jonge jazzfenomeen Sarah Gazarek. Het nummer staat op haar eerste album, Yours uit 2005. En kenners eh, hebben grote verwachtingen van dit jonge en ook zeer mooie zangtalent. En met dit eh, bijzondere nummer komt een eind aan deze CFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maar natuurlijk is er volgende week weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met gitarist Joe Pass en trombonist J.J. Johnson, We'll Be Together Again.